Wat ben je over dat overleg te weten gekomen? Eh, nou, weinig. Behalve dan wat eerder al bekend was... dat de oostelijke lidstaten op versterking kunnen gaan rekenen. Met name landen waar tot nu toe nog geen NAVO-aanwezigheid was. Eh, denk aan Roemenië, Slowakije. Eh, die krijgen nu militairen. Dat gaan de leiders vandaag bevestigen. Ja, en voor de rest, bij inloop vanmorgen was premier Rutte heel erg duidelijk dat te zeggen. Hij noemde vasthoudendheid, vastberadenheid het woord een paar keer. En dat is wat de NAVO vandaag wil uitstralen. We staan er samen voor en we staan samen samen achter Oekraïne. We staan samen tegen Rusland. Door de hoge brandstofprijzen rijden we vaker om naar een goedkope pomp. Dat zegt ING. De bank bekeek de pinbetalingen van afgelopen half jaar. De prijzen van benzine en diesel stegen met 30%, maar we gaven er maar 15% meer aan uit. Volgens ING tanken we minder vaak bij dure pompen langs de snelweg. We tanken volgens de bank wel even vaak. Als je nog ergens 113 miljoen euro hebt rondslingeren en niet weet wat je, wat je ermee moet, ja, dan weet ik nog wel iets. Voor dat bedrag staan twee privé-eilanden in de Cariben te koop. Ze hebben een duister verleden. Miljardair Jeffrey Epstein zou er honderden jonge meisjes en vrouwen mee naartoe hebben genomen. Hij werd in 2019 opgepakt voor misbruik en werd daarna doodgevonden in zijn cel. We wisten al dat studenten straks weer een basisbeurs krijgen, maar nu weten we ook hoeveel ze ongeveer kunnen verwachten. Het kabinet denkt erover om studenten op kamers elke maand 255 euro te geven. Voor thuiswonenden zou het bedrag uitkomen op 91 euro. Fijn extraatje, zeggen deze studenten. Ja, het zou wel een extraatje zijn, dus eh, ik zou er wel blij mee zijn. Ik bedoel, alle kleine beetje helpen. Het is een begin, maar eh, mijn huur is al eh, duurder, dus eh, het, zal niet voldoende zijn en je zal nog steeds met eh, schulden opgescheept zitten. De Tweede Kamer moet er nog wel over praten en dan komt de basisbeurs terug in studiejaar 2023-2024. Het weer. De zon schijnt weer volop vandaag. Het is 15 tot 19 graden. Morgen begint wat grijzer, maar daarna wordt het weer lenteweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die niet zo heel veel vertraging veroorzaken. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht heb je 5 minuten oponthoud voor knooppunt Holendrecht. En je hebt ook 5 minuten vertraging bij industrieterrein Boekelermeer op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar.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 I feel it in the static. He lives in my basement and I ogen nog Je had me bij hallo Ik zag je staan en ik dacht Je kwam dichterbij en je zei Ja, ik was verkocht bij de eerste Hallo betrap mijn staar en het voelt zo vreemd Maar toen ik in je ogen keek Zo van slag ben ik nooit geweest Het moment is hier, daar staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij hallo Gelijk ondersteboven Misschien klinkt het idioot Ik loop me uit de sloven Doe dit nog maar nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog Je had me bij dichterbij en je zei ZFM.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 I never thought that I would touch and niet voor lief Je weet dat liefde gratis is Weet dat mijn liefde gratis is voor jou Vanaf dat ik je zag, was ik meteen verkocht Ik gaf je toen mijn hart, jij bent alles wat ik zocht En je bent mooier dan Kim K Je hebt meer stijl dan Kanye Was altijd al op money, dikke portemonnee Zoveel vissen die zwemmen allemaal met de storming mee. Neem jou naar Tokio, naar Londen Ik ben mooier dan Kylie Ik wil jou als mijn wifey Koop je nieuwe Nike's Exclusieve Nike's Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de stroming mee Neem jou naar Tokio, naar Londen of L.A.